5 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Wereldwijd hebben miljoenen mensen vannacht de supermaan eclipse gezien. Ook in Nederland hebben veel mensen hun wekker gezet om het zeldzame fenomeen mee te maken. Op Twitter is het het onderwerp van gesprek en worden veel foto's gedeeld. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een livestream van de gebeurtenis online gezet. Rond kwart voor vijf was de verduistering in Nederland maximaal. Het resultaat was een heldere rode maan. Een supermaan in combinatie met een maansverduistering is erg zeldzaam. De volgende keer dat dat gebeurt is in 2033. In de Duitse plaats Kalden in het midden van het land is een massale vechtpartij geweest in een opvangcentrum voor asielzoekers. Er zijn veertien gewonden, onder wie enkele agenten. De onrust begon gistermiddag toen een kleine ruzie escaleerde. Politie kon de situatie kalmeren, maar in de loop van de avond ging het opnieuw mis. 370 mensen raakten slaags met elkaar. In het opvangcentrum bij Kassel verblijven 1500 vluchtelingen. Twee weken geleden was er ook een vechtpartij. Toen raakten zo'n 60 mensen gewond. Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan de VS in Philadelphia afgesloten met een mis voor honderdduizenden mensen. Eerder op de dag had hij gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik. Hij betuigde diepe spijt. Het eerste deel van het zesdaagse bezoek van paus Franciscus aan de VS had een meer politieke lading. Zo sprak hij het congres en de Verenigde Naties toe. In Bloemendaal is het bestuurscollege uit elkaar gevallen. D66 is uit de coalitie met de VVD en GroenLinks gestapt. Donderdag stapte interim-burgemeester Aaltje Emmens al op. Zij moest een einde maken aan de verziekte bestuurscultuur, maar zag dat niet meer zitten. D66 vindt dat het gemeentebestuur van Bloemendaal nu weer vanaf de basis moet worden opgebouwd. Het weer vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt. Er staat weinig wind en het is 5 tot 10 graden. Vanochtend is het in grote delen van het land grijs.